Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de coronacrisis is de Nederlandse bevolking vorig jaar veel minder gegroeid dan verwacht. Er kwamen zo'n 63.000 inwoners bij, de helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie overleden er meer mensen dan normaal en de immigratie lag enige tijd bijna stil. Het CBS had verwacht dat Nederland nu meer dan 17,5 miljoen inwoners zou hebben, maar dat aantal is niet gehaald. In één dag hebben ruim 24.000 zorgmedewerkers de GGD gebeld om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Het zijn mensen die werken in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Ze maakten een afspraak voor zowel de eerste als de tweede prik. Woensdag is een verpleeghuismedewerker in Veghel als eerste aan de beurt. De ziekenhuizen beginnen tegelijkertijd met het inenten van hun eigen medewerkers in de acute zorg. Er komt mogelijk een einde aan een bijna vier jaar durende ruzie tussen Qatar en vier andere Arabische landen. Volgens Kuwait, dat bemiddelt in de ruzie, wordt de grens tussen Qatar en Saoedi-Arabië weer geopend. De Saoediërs verbraken, net als Egypte, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten... alle diplomatieke banden met Qatar, omdat het land terroristen zou ondersteunen. Het Emiraat ontkent dat. Het einde van de ruzie zou morgen worden vastgelegd op een conferentie in Saoedi-Arabië... maar geen van de hoofdrolspelers heeft dat officieel bevestigd. FC Emmen-voetballer Michael Chacon gaat spelen voor de Colombiaanse topclub Atletico Nacional. Chacon is in Colombia geboren, maar verhuisde op zesjarige leeftijd met zijn moeder naar Emmen. Daar ging hij voetballen, eerst bij FC Emmen, later bij Heerenveen en FC Dordrecht en de laatste jaren weer bij Emmen. Na 100 competitieduels maakt de 26-jarige middenvelder nu de overstap van de hekkensluiter in de eredivisie naar een topclub in zijn geboorteland.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 Cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl força. something hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me.